Clemens Peters met het NOS-journaal. Tot nu toe hebben al meer dan 1 miljoen mensen de bevrijdingsfestivals bezocht. Volgens een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is het goed druk overal, mede door het mooie weer. Op sommige plekken moesten de toegangshekken tijdelijk dicht... omdat de toestroom van bezoekers te groot was... en het terrein overvol dreigde te worden. Vlak voor vijf uur is er op alle festivals stilgestaan bij vrijheid en onvrijheid in de wereld. Bij demonstraties in tientallen Russische steden tegen de vierde ambtstermijn voor president Poetin zijn meer dan 1600 betogers aangehouden. Bijna de helft van de arrestaties was in Moskou, waar oppositieleider Navalny meteen al bij het begin van de demonstratie werd opgepakt. De laatste jaren heeft Navalny al veel vaker demonstraties in heel Rusland georganiseerd. Telkens werd hij zelf bij het begin afgevoerd omdat hij geen toestemming had voor de betoging. De drie mannen die gisteren werden aangehouden rond de dode herdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. De man die vlak voor acht uur begon te schreeuwen is aan hulpverleners overgeleverd. Tegen de man die een spandoek omhoog hield met een beschuldigende tekst over Winston Churchill loopt nog een politieonderzoek. En de laatste man, een 22-jarige dronken toerist, is heengezonden met een boete. Reddingswerkers zijn in Polen nog op zoek naar vijf vermiste mijnwerkers. Ze kwamen ongeveer een kilometer onder de grond vast te zitten... na een aardbeving van 3,4 in de mijn in de buurt van de Tsjechische grens. Oorspronkelijk werden zeven mijnwerkers vermist... maar twee kompels werden halverwege de middag gered. Vier anderen konden op eigen kracht al uit de mijn ontsnappen. Zij waren er naar omstandigheden redelijk aan toe. De vermiste mijnwerkers waren diep onder de grond een nieuwe tunnel aan het boren.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 All I, I ever ask, ever ask, are you gonna, you gonna be my lover tonight? I take you with, take you with me, take you with me. Mm. What if I left? Don't Nevermind, Dennis Lloyd. Het is tijd voor de breakdown. Hmm. Please fasten your seatbelts. De zaterdagavond zinder. Be prepared to go on a ride. De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Absoluut jongens, het is 5 over 8. Dat betekent dat het tijd is voor maar één ding. We gaan beginnen met het tweede uur van de Euro Breakdown. En we hebben gelijk een tip eh, van Patrick. Patrick, oh kun jij maar eerst eens even vertellen hoe jij eh, bij deze tip bent gekomen? Want dit is eigenlijk muziek die ik niet achter jou had gezocht, eh, eerlijk. Nee, nee maar ik, ik was gewoon lekker de radio aan het luisteren. En dan was er een, een top 500 van de trends. Ja, ja, ja. En toen kwam dit nummer erbij, ja, zeg maar voorbij. En toen dacht ik van, Ah. ik wist niet eens dat het nog zo jong was eigenlijk. Ik denk van het nummer is veel ouder, maar dat bleek dus niet zo te zijn. En ja, ik denk van dat nummer moet ik eventjes gewoon weer laten draaien. Gewoon hier op de Euro Breakdown. Ja, zeker, zeker. De plaat waar eh, Patrick voor gekozen heb, eh, ja, dat is eh, niemand minder dan, dan Eminem. Denk wel de, de widest rapper alive. Heeft, in 2011 heeft hij een album uitgebracht. dat, sorry, 2010 was het volgens mij. Heeft het album heeft hij net uitgebracht. Heeft hij album Recovery heeft hij dan heeft toen getoond aan de wereld. En daar heeft hij een aantal platen op gemaakt. ja, met Rihanna, Love the Way You Lie, Spacebound. Maar dit is een plaat die over het algemeen nog wat denk ik wel het beste bekend is van het album. Ja, en dat is natuurlijk Not Afraid. I'm not afraid. yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. try and read my lyrics off of this paper before I lay them. But you won't take this thing out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's just stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans of us, don't try to ask him why, how can he? From infinite down to the last relapse album, be still shitting wet music paid hourly until he bows out or he shit his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole. and cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting captain to the fans. I will never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired. Perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back, click, back, clap. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how get you up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks I'm now. Not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my put my life back together right now. now. It was my decision to get clean. I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you. So I could come back a brand new me. You helped see me through. And don't even realize what you did. Cause believe me, you, I've been through the ringer. But they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef flingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my take my daughters and raise it. You couldn't lift a single single on it. Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club or the corner pub and lift the whole liquor counter up. Cause I'm raising the bar. I shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm, not afraid. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody, everybody, come take my hand. Come take my hand. We'll walk this Keuze van Patrick, Eminem Not Afraid. Tja. Wauw. Ja, ik ben bang dat mijn, eh, mijn plaat eh, die zo komt, eh, dat die daar iets minder goed op aansluit. Want dat is een platen plaat die komt uit 1978. En is <laughs> afkomstig van het album Stranger in Town. Ik ben benieuwd of de echte muziekliefhebber deze gaat herkennen. Ik ga je zo wel vertellen waar ik deze plaat heb opgepikt. Mhm. Ja, is goed. Ik denk dat jullie hem wel, wel kennen. Old time rock and roll. lekker zeg dit. Ja, dit is er eentje. Ja, dit, Is, uh, dit is een, eh, een plaat. Ik ben hem laatst weer tegengekomen. ik, ik merk aan mezelf. vroeger had je natuurlijk heel veel series die je als kind niet kon afkijken. Ja, werd te laat. Ehm, het, werd te laat of iemand anders op tv te kijken. Nou, ik kom uit een gezin van vier, dus dan was er altijd wel iemand die iets anders wou kijken. En je had vroeger op, op tv had je de, de serie, ik weet niet of jij dat toevallig kent Patrick, De Nanny. De nanny. De nanny. Ik ken wel nanny, maar dat is dan niet de nanny. Nee, dat is inderdaad niet, <laughs> niet, die inderdaad, denk ik. Eh. Nee, dat denk ik ook niet. Maar je had dus, vroeger had je dus de nanny. Eh, en dat werd dus eh, gespeeld door Fran Drescher. En je had daarin een... zij, zij was dan de nanny bij een, bij een rijke familie. En dat was, dat was per ongeluk dan geworden. Ehm, en je had in die serie... dat is een beetje mijn rode draad eigenlijk door de serie heen... waarom ik het eigenlijk ben gaan kijken... was de butler. Je had eh, de butler Niles had je. En Niles die had altijd een of andere rotopmerking te maken naar iemand. En dat was dan Cici Babcock. En daar had hij zo'n hekel aan, jongen. Hij kon op mensen wel schieten. <laughs> nou, dus, maar die had echt de mooiste, droge, echt gewoon echt spot-on opmerkingen. Hij hoefde die niet uit te schelden. Hij hoefde alleen maar wat te zeggen. En hij had je gewoon. Ja, met een woord gewoon. Hè, je helemaal heel vol schelden zonder eigenlijk iets te zeggen. Ja, nou ja, precies. En hij had op een gegeven moment had hij dus een... Eh, er was een momentje dat hij dus alleen... dat hij zogenaamd ziek thuis was. En ehm, eh, toen, eh, toen stond hij dus op dit nummer stond hij te dansen. En ik was, toevallig was ik deze week een aflevering daarvan aan het kijken. En dat was deze aflevering. Ja, En eh, hij staat op een gegeven moment te dansen. Helemaal gek te doen. En ik hoor dat nummer. En ik denk, waar ken ik dat nummer nou van? Mhm. Zoeken, zoeken, zoeken. Nou, we hebben van de week nog even... Nog even, nog even ja, je hebt, van de week had je hem al gehoord natuurlijk. Ja, ik, ja we aan het zoeken op, de, op het mooie forum Ja, op, op het mooiste forum. Wat, wat er denk wel op dit moment wel in de muziekwereld te krijgen is. Ja. Nee, maar dat, eh, dat in ieder geval, ja, in ieder geval zo, zo heb ik dat nummer uiteindelijk gevonden. Ik ben op een gegeven moment gewoon gaan zoeken. En dat is gewoon puur op eigenlijk de woordjes die ik hoorde. Uh, old school, in ieder geval old time rock and roll. En daarop, daarom vond ik hem toen. En dat, dat, die plaat die heb ik eigenlijk de rest van de week alleen nog maar gedraaid. Ja, en nou, eh, en nou even ik ga aan jullie laten horen. Ja, dat is, eh, dit is de tip eigenlijk, eh, in ieder geval mijn tip eigenlijk van deze week. Dat is dus eh, ja, Bob Seger met All Time Rock'n'Roll. En ja. Patrick met een hele frisse versie natuurlijk. Eminem Not Afraid. Toekomstig van het album van 2011. En dat 2010. En 1 januari hè trouwens. 1 januari 2010 is hij uitgekomen. Heel krap. Ja, en dat was, dat was dan Not Afraid van, van Eminem. Patrick, wat hebben we eigenlijk allemaal nog, eh, nog meer eh, vandaag? Eh, weet je dat? Eh, Heb je een idee? Eh, muziek. Ja, muziek hè? Ja, veel muziek. Heel veel muziek, ja. veel hè? We komen er eindelijk weer eens lekker. Dan gaan we lekker muziek luisteren. Het is gewoon een beetje paradijs eigenlijk. Ja, heerlijk. En ik ben altijd een beetje van de slechte bruggetjes. Dus vandaar. Paradise, George Ezra. We komen zo weer terug. My love. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. my mind. My, mind, my, my, my, my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel. And if it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. My time, my time, my t t t. It's time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you've heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel. bloody veins, you know it's love, baby. David Guetta, In Flames. Wow, lekker nummer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is echt zo'n relax-uitzending echt vandaag. Echt lekker hè. muziek luisteren. Heerlijk. beetje nieuwtje hier, nieuwtje daar. Lekker slap lullen. Lekker slap lullen, wat we altijd al doen. Maar heerlijk. Hey, ehm, er eh, is eh, natuurlijk eh, nieuws. we hebben natuurlijk heel veel nieuws vandaag. Ja. Ja, nieuws van gisteren eigenlijk, maar dat maakt niet uit. dat maakt niet uit, pakken we er gewoon bij. Want eh, wij kennen de zangeres Anne Marie, kennen we eh, onder andere van haar nummer eh, Den. die natuurlijk in de Your Breakdown al een aantal keer gedraaid is. En ze heeft natuurlijk ook met Marshmallow heeft het nummer Friends heeft natuurlijk gemaakt. Maar Anne Marie komt ergens voor uit. Anne Marie komt uit over haar seksualiteit. Anne Marie kan zowel op mannen als vrouwen verliefd worden, zo liet ze weten in een interview. De Friends zangeres vertelde dat ze zich nooit echt alleen maar tot mannen aangetrokken heeft gevoeld. Maar dat ook niet alleen bij vrouwen heeft gehad. Toch zijn, er, eh, dat, zijn dat details die er eh, voor de Britsen eh, ja, niet toe doen. ik heb nooit de drang gevoeld om tegen iemand te zeggen dat ik biseksueel ben. Ik voel me gewoon aangetrokken tot iemand die ik mag. En om eerlijk te zijn, kan dat iedereen zijn. Zo deelt ze in een interview met The Line of Best Pit. Eh, afgelopen week eh, verscheen het debuut, eh, debuutalbum van Emery, Speak Your Mind, volgens NMI. Het, die het album beoordeelde, maakte het muzikaal weinig indruk. Het magazine noemt het album een verzameling van gepolijste popliedjes... dat in het slechtste geval snel weer vergeten is. De 27-jarige Britse scoorde vorige maand haar tweede nummer 1 hit met Friends. Dat heeft natuurlijk samen met Marshmallow gedaan. En ja, Emery stond eerder natuurlijk met Rockabye al vijf weken op de eerste plaats en bracht eh, Ciao Adios tot nummer 4. Dus ja, Emery, ja, okay, ze, ze, kunnen zeggen wat ze willen. Maar ja, ze heeft leuke, ze maakt goede platen. Anders maak je geen nummer 1 hits. Dus ja, gepolijste pophitjes ben ik het persoonlijk niet heel erg mee eens. Nee, inderdaad. Maar en, goed. Eh, ja, ja, en nu ik eh, eigenlijk zo in de studio kijk, zie ik iemand heel snel de studio inrennen. Hij heeft zijn petje al achterom gedraaid. De mic staat klaar. Dat betekent maar één ding.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 Yes. Ja, hij heeft zijn verse heeft hij weer gedropt, jongens. Dat betekent dat het half negen is. Tijd om de nummer 20 tot en met 10 door te gaan nemen. Want op nummer 20 hebben we natuurlijk Louis Fonsi en Demi Lovato met Ekame La Culpa. En de Chainsmokers Sick Boy hoorde je begin, eh, begin sorry, einde vorig uur. Die stond op plek 19. Justin Timberlake featuring Chris Stapleton met Say Something. Vind je deze week op plek 18. Dennis Lloyd Nevermind op 17 deze week. En Kendrick Lamar en Sa All The Stars op 16. 16. Op 15 hebben we Dua Lipa met I Don't Give A Fuck. En George Ezra Paradise met 14 op plek 14 deze week. En Calvin Harris en Dua Lipa One Kiss op plek 13. David Guetta en Sia hoorde je net met Flames op 12. Bazzy met eh, Mine op nummer 11. En ja, dan gaan we naar, weer naar een plaat toe van, eh, van David Guetta. En dat is eh, ja, een, eh, een plaat die over het algemeen denk ik ook wel eh, heel erg bekend is. En David Guetta heeft door de jaren heen natuurlijk flink wat, wat samenwerkingen gehad. En hij heeft, deze keer heeft hij dan weer gekozen voor een samenwerking met Martin Garrix en Brooks. En dan hebben we het over maar één plaat. En het is Like I Do. zindert met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Sorry if it's hard to catch my vibe. Mm -hmm. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy with someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say, and I'm here to listen. So, baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Laat me zien wat op jouw liefde ligt. Love Lies, Normani, Kelly. Ja, ja. Lekker, lekker, lekker. Dat zijn wel weer de plaatsen natuurlijk van de Euro Breakdown, jongens. Het is weer eh, zover. We zijn weer even... We komen weer even tussen de muziek door. Komen we even gezellig met jullie praten. Even gewoon gezellig. Lekker relaxed. Want dit is wel echt een prachtige dag vandaag, hè? Ja, het is echt, het is bloedje heet. Het is heerlijk warm. Ja, het is echt super. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik stond vandaag eh, de tuin te bewerken met eh, de, de hoge drukspuit. Ja. En ik, eh, ik heb nog nooit zo'n plezier gehad met een hoge drukspuit. Nee, <laughs> serieus, echt waar. Je hebt zelf ook een beetje beneveld? Nee, nee, nee, dat niet. ik heb mezelf niet betast, om het zo te zeggen. <laughs> maar, ehm, ja, hoe, hoe, zal ik het zeggen? Ehm, ik, ik, ik, word heel erg rustig. Ik heb, ik heb in ieder geval gemerkt dat ik heel erg rustig word. Ja? Ja. Ja, je steekt je vinger op. Hoe heb jij aan je tuin gewerkt, getuineerd? Want je weet welke dag het vandaag is, hè? Dag van de vrijheid. Ja, ook. Maar het is ook de dag... Van naaktuinieren inderdaad. Van naaktuinieren. Nee, ik, ik, stond gewoon in mijn, in mijn korte broek. Eh, korte broek en, en, niet eh, dus? en eh, sleeveless shirt. Nee, nee, niet naakt. Nee, want de, de, iedereen in de flat kan dat zien. Die achter, die achter, in ieder geval de flat die achter mij staat. Ja, die, kan zo mijn tuin in kijken. Dus die wil jouw adacondaatje niet zien? Nou ja, die willen mijn Boa inderdaad niet zien inderdaad. Eh. Nee, maar ja, nee, ik, ik heb gewoon heel, eh, heel volwassen, eh, gewoon normaal getarnierd, om het zo, om zo te zeggen. Ik, ik heb me echt, ik heb, ik heb me gedragen. Huh? Ja, nee, serieus. Maar, hoe, maar hoe voelt dat dan? Nou ja, het voelt een beetje, ja, ja, ja, wat? Raar. Ja, dat is. Nee, maar dat, dat, dat, is allemaal best goed gegaan. Ja, kijk, weet je, ik kan wel, wel naakt gaan tarnieren, maar heel eerlijk, dan krijg je, weet je, dit soort tafereelen, weet je. Kiss my butt. Ja, dat soort dingen. <laughs> ja, dus ja, weet je, nee, ja, niet. nee, dat, dat is niet, eh, niet, niet helemaal mijn, eh, mijn, eh, mijn dingetje. Toch een beetje preut. Ja. ja nu we toch in de sfeer van het babbelen zitten, uh, Paul McCartney kennen we allemaal. Ja, zeker. Die kennen we zeker. En hij heeft een upgrade gekregen voor zijn Britse titel als Sir. en, ja. ja, voor de mensen die het misschien nog niet, eh, die het niet weten of dat niet gevolgd hebben. Nou, 20 jaar geleden is eh, Paul McCartney natuurlijk tot, tot ridder van het Britse Koninkrijk eh, geslagen. En hij werd vrijdag gekroond tot Companion of Honor. De Britse onderscheiding wordt toegekend voor buitengewone bijdragen op nationaal niveau. De onderscheiding kunnen er, daar kunnen er maximaal maar 65 worden uitgereikt. Dus eh, dat is hmm. aardig wat. Eh, de Britse koningin eh, Elizabeth reikte de eer vrijdagochtend persoonlijk uit aan Sir Paul McCartney. En ja, hij zei ook, ik zie dit als een enorme eer voor mij en mijn familie. En ik denk, aan, ik denk aan hoe trots mijn moeder en mijn vader uit Liverpool geweest zouden zijn... wanneer ze dit hadden kunnen zien. Nou ja, al dus de zanger. En op zijn Twitterpagina is daar natuurlijk een foto van te, terug te vinden. Ja. Ja, dat is, dat is hartstikke net. En ja, ik wist niet dat je nog hoger kon gaan dan, dan, dan, dan Ritter. Nee, nee, wist ik ook niet. Maar... Ik dacht dat dat echt wel het hoogst haalbare goed was hier voor de, voor de burger, eh, toch wel in Nederland, eh, om daartoe eh, geslagen te worden. Maar van zeur heb ik eigenlijk ook, nou ja, een, een, zeur, maar niet een zeur. Ja, ja, nou ja, <laughs> mij noemen ze ook meestal, je bent gewoon een zeur, weet je, zeurbulé. maar dat is niet echt een hogere ridder. Nee, nee, dat is meer, meer, meer, gewoon de grond in getrapt omdat je weer stront vervelend bent. Ja, zeker. Dus ja, dus ja. ik vind het wel terecht. Ja, nou ja hij, heeft, hij heeft veel betekend voor de muziek. Hè. Laten we dat vooropstellen. Niet alleen voor de muziek. Hij heeft, eh, hij heeft, maatschappelijk eh, heeft hij heel, veel, heeft hij heel veel bijgedragen natuurlijk. Ehm, dus ja, ja dat, eh, dat is meer dan vriend. Paul McCartney is dus ja, in ieder geval geridderd vrijdag. Sir Paul, McCartney, McCartney is geworden tot de eh, Companion of Honor. Nee, maar dat was hij al. Hij was al Sir Paul, McCartney. Dat was hij al. Okay. Dus eh, hey, eh, we gaan toch nog even een paar plaatjes verdraaien. Want ja, het is bijna weer zover. Nog 19 minuten. En dat betekent dat dit programma voor deze week er alweer op zit. Maar ja, het is gelukkig nog niet zo. Het is nog steeds de Euro Breakdown week 38. En we gaan naar een... ja, nu we toch een beetje in de, in de zomerse plaatjes eigenlijk zitten. Waar ik eigenlijk ga naar iets wat we heel graag terug willen. Five Seconds of Summer. Want You Back. We komen zo weer bij jullie terug. Dan gaan we beginnen aan de onthulling van de nummer 1 van deze week. if this is the last time that I'll see your face. it tears are just fucking rain? Wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. Say nothing, say nothing. the roses on your shirt when you told me this would never work. You know, even when I say I'm gone, yeah, I still dream for you. cabinets to bear, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. dat is, eh, het is weer zover. Dat was natuurlijk eh, <laughs> de middel Z, eh, Maren en Morris en Gray. En ja, we hebben toch nog even wat, wat nieuws. Want ik denk het misschien toch wel handig om dat erbij te pakken. onder het mom van het, het gemis eigenlijk van de, van de rest van de jongens. Hebben we toch wel iets... wat, ja, dit, is, is niet echt het, echt het standaard race report, maar toch... Ja, toch, iets, toch iets van Race Radio, Pit Report. Ja, want het is weer zover. Het gaat eh, het, het, ja, het jaarlijks evenement van de laatste jaren. Ik denk wel een van de meest druk bezochte, bezochte evenementen eigenlijk wel van het circuitpark Zandvoort, denk ik. Zeker van de laatste drie jaar. Eh, dat is natuurlijk de Jumbo race dagen en ook wel ja, de Max Verstappen dagen genoemd. Want eh, ja, de Jumbo race dagen die worden natuurlijk gereden door Max Verstappen. Dat is een heel mooi event waarbij de hoofdrol natuurlijk weggelegd is voor onze eigen, eigenste Max Verstappen. fans van Formule 1 en Max kunnen nog volop genieten tijdens het Pinksterweekend. En Max komt ook eh, zondag dan op 20 mei eh, eh, en, maandag 21 mei met een Austin Martin Red Bull Racing Formule 1 bolide in actie voor een aantal spectaculaire demonstraties. De enige kans om Max met zijn Formule 1 rijdend in Nederland te zien en uh, ja, voegt daarbij natuurlijk ook de komst van Daniel, uh, Daniel Ricardo. Ricciardo, Ricciardo, om even te ja. inderdaad. En David Coulthard op zondag. En eh, de spectaculaire Red Bull eh, Caravan race op maandag. Die Jumbo race dagen, ja, dat, dat, dat mag je dus gewoon simpelweg niet missen. Heerlijk jongens, we hebben er zin in. Ja, dat is natuurlijk gewoon een event wat gewoon, wat, wat gewoon zo goed, goed en zo druk bezocht is. Dat is gewoon niet te geloven. En ik, moet wel werken op die events, maar ik, ik ga er wel waarschijnlijk weer een stukje van meepakken. Dus, eh, Ik ga waarschijnlijk ook maandag. Ja, jij gaat ook? Ik ga maandag. Ga ik ja. Eh, eh, lekker eh, caravan race kijken. Heerlijk. ja nou, is toch leuk? Ja, ik ben benieuwd. we gaan het meemaken. De caravan race wordt de eerste keer waarschijnlijk dat ik daar een stukje van mee ga krijgen. Maar ja, we, we gaan het zien. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Ja, nee, ik heb er wel zin in, weet je. Het is gewoon weer leuk. Lekker een happening in Zandvoort weer. Lekkere files gewoon. Zandvoort uit en Zandvoort Zo, in. En wij hebben er geen last van. Weet je wat het lekkerste is? <laughs> De mensen van Rust bij de kust hoor je straks alweer. <laughs> En klaar. Oh, <laughs> nou, die, worden, die gaan weer helemaal gek. Hoeveel, klachten, weer helemaal hoeveel klachten ze leuk krijgen? Ik denk, eh, nou, er zijn in totaal de pagina 80 man sterk. Dus ik eh, wens heel veel succes. <laughs> Dus jongens, rust bij de kust. Genieten van van 20 en 21 mei gaan wij weer even ouderwets los hier in Zandvoort... met de Max Verstappen, onder, oftewel de Jumbo race dagen. Dan betekent het dat eh, als wij naar de klok kijken... dat het maar tijd is voor één ding. Ja, het is tijd voor de onthulling. We gaan de nummer 10 naar nummer 1 afwerken. En dan beginnen we met nummer 10. Dat is David Guetta, Martin Garrix en Brooks met Like I Do. Op nummer 9 hebben we Khalid en Normani met Love Lies. The Weekend Call Out My Name vinden we deze week op plek 8. Zed, Maren, Morris en Grey The Middle hoorde je net op plek 7. Kygo featuring Miguel, Remind Me To Forget op plek 6. Shawn Mendes met In My Blood van Patrick vinden we op plek 5 en Post Malone featuring Ty Dolla Sign met Psycho op plek 4. Mantle, Jess Glynn, Macklemore en Dan Kaplan met These Days op plek 3. Marshmallow en Marie met Friends op nummer 2. En ja, voor de mensen die dan eh, toch een beetje hebben opgelet. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij, die, ja, dat, dat hij eh, vorige week eh, nog steeds op de 1 zou staan. We hebben hem natuurlijk even verschoven voor Avicii. Ja, zeker. Maar ja, dat betekent dat, eh, ja, dat eh, de Divine Intervention er wel weer mee te maken heeft. Want ja, deze zanger zegt dat het een plan is van, eh, van, van hoger af. Van de hoogste. Van de hoogste, van de hoogste ja. Ik denk dat hij nu denk ik, in deze lijst al een kleine acht tot, tot 9 weken op nummer 1 staat. En ja, dan heb ik het maar over één plaat. Daar gaan we nu gewoon maar ook naar luisteren. Drake God's Plan nog steeds nummer 1 in de Euro Breakdown. Tot straks! They me. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey, no. I finesse down Western Road. Hey, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching this shit close. Yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as G-O-D. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah and still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Nog steeds op nummer 1, Drake God's Plan. Ja. ja, Wat een lekker nummer blijft dit zeg. Blijft oh, lekker, oh, blijft oh. zeker lekker. Echt top. Elke, voor mij mag je morgen weer. Ja, ja, zeker, en overmorgen en overmorgen. Al ben ik eh, wel benieuwd, want ik, ik, ik heb wel het gevoel dat er ergens weer een nieuwe nummer 1 eh, op de lijn ligt. Eh, op de loer ligt. in mijn blood. Ja, het zou kunnen zijn <laughs> in mijn blad, maar ik verdenk het nummer van, van Calvin Harris en Lipa verdenk ik er een beetje van. Ja, die staat al ehm, natuurlijk een tijdje in, in een andere top 40 ja. op nummer 1. Ja, dat klopt. Dus ik verdenk wel, ik, ik heb het vermoeden dat die eh, straks wel eh, ja, eh, even, omhoog stijgt. even omhoog stijgt. Dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus ja jongens, daar hebben we het eigenlijk weer. We zijn alweer bijna aan het einde van natuurlijk de uitzending. ja, Drake, aan, aan het komen, ja. ja. Want we hebben nog... hoe lang hebben we nog? Nou, we hebben nu nog denk ik vier minuutjes. En dan, dan, dan, dan gaan we natuurlijk door naar Radio Mario Zandvoort. Ja. Die eh, natuurlijk eh, de Nightwalk eh, gaat, gaat presenteren. Ik ben benieuwd wat hij weer voor ons klaar heeft staan voor de komende drie uurtjes. Dus dat is van 9 tot 1 gaan we natuurlijk weer genieten van de, ja, de, de platen die hij natuurlijk weer heeft meegenomen uit zijn, uit zijn ontdekkingsreis. Want je hoort hem altijd zeggen van we reizen nu af daar naartoe of daar naartoe, naar daar naartoe. Ja, in de Euro Breakdown reizen we eigenlijk de hele, heel Europa reizen rond. En daarbuiten natuurlijk nog. En daarbuiten ook. Ja. Eigenlijk zou je het bijna de World Breakdown kunnen noemen om het, om het zo te zeggen. Dus ja. Ja, nou ja, dat nou, doen we niet. Maar het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Zo ja, positief, positief. zo is het toch? Dus eh, Alles staat eh, open. jij eh, bent morgen, morgen zwaar aan, aan die arbeid. Aan die arbeid, ja. Heb jij, heb jij trouwens volgende week... hoeveel, hoeveel dagen moet je werken volgende week? volgens mij drie. Menno, klopt dat? <laughs> even. <laughs> ik sowieso drie, dat weet ik 100% zeker. Ik, weet dat echt niet zeker meer, maar volgens mij drie. Lekker, lekker. En eh, nu, eh, nou, morgen dan eh, vanaf 12 uur tot? werken tot, totdat ze me nodig hebben. Ah, <laughs> ja, ik, met mijn met, met, versleten enkeltjes. Lekker hoor, <laughs> lekker met die versleten kuitjes, enkeltjes. Wat oh, heerlijk mm, Al lekker twee weken aan het mank lopen. Heerlijk, oh, wat fijn. heerlijk. Ja jongens, ja, je zou, eh, morgen is, is het de dag, weet je, de dag van mijn gender reveal party. Ik ga er gewoon achter komen of ik een, ja, een, jongen of een, of een meisje eh, in, eh, in, ehm, in de kribbe mag gaan leggen na de geboorte. Dus ik ben godgans benieuwd. En ja, leuk, ja, ik, heb er heel veel zin in. Ik heb echt heel veel zin in. Hey, stuur me even een berichtje als je, als je het weet. Ja, zeker, <laughs> zeker, zeker. Ik ben ook benieuwd, maar helaas, ik moet weer werken. Ja, nou ja, het is... sorry, eh, ja, sorry, eh, Mike. Ik hoor nog steeds wel van je wat ik moet gaan doen. Om het goed te maken. Ja, ja nee, dank je. Jammer. Nee, top. <laughs> nee, maar ja, ja, we zijn al eh, heerlijk. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Zeg ik, heb jij in ieder geval in de, in de vrije dagen volgende week... ga je dan ook nog wat doen? Of, of heb je dan nog een beetje plannen? nog geen plannen. Oké. Nee, in die sowieso donderdag en vrijdag denk ik dat ik gewoon even uit ga rusten. Kijk. Kijk, ja, kijken of het dit keer wel gaat lukken. Nee, ik, zie, al, iemand vastberaden nee en in ieder geval nee, eh, knikken. Ik blijf, schudden, sorry. ik blijf maar doorgaan. Het ja. Kan eigenlijk niet. Maar Houd je van de straat, hè. Houd van de straat. Ja, en het meeste werk is dan op straat. Dus eigenlijk ook weer niet. <laughs> dat dan weer wel, ja. Nou, dus volgende week wordt een, wordt een rustig weekje. Dus eh, dat uh, eh, moet even, even, even bijkomen. Ik hoop het voor mezelf in principe ook. Want eh, het was toch wel weer een druk weekend. Ja. Niet helemaal de bedoeling, maar ja, wat, wat wil je? Vrouwsvanger, gender reveal parties, alles erop en eraan. Ik hoop alles in ieder geval, regelen. Dat, eh, dat, eh, ja, in ieder geval dat, eh, dat de volgende week de, de, de, andere heren in ieder geval dan ons ook weer ja, komen vergezellen. We, dus ja, wie weet, we, we, gaan het, we gaan het meemaken. Het wordt sowieso een feestje. Ja, sowieso. Ja. En ehm, ja, ja, het is wat. Ja, waar, is je, waar is je afkondiging? Mijn afkondiging, ja, die wil jij natuurlijk horen. Ja, dat is toch top. Dat is leuk. Jij wil mijn afkondiging horen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat jij mijn afkondiging wil horen. Maar die is gaan het altijd... bijpakken. Is het altijd om die afkondiging dan te gaan doen? Is het altijd, vraag je je af. En als ik dan eh, zo luister, dan zou ik zeggen dat het wel tijd begint te worden. Wel hè? Dus ja. En dan moet hij het wel <laughs> doen. Dan moet hij het wel doen, inderdaad, ja. <laughs> Dan moet hij oh. het wel doen. Ja, af en toe, ik jongen. overval je er wel een beetje mee, hè? Je had ja. hem eigenlijk niet meer verwacht. Kijk, daar is hij. Daar is oh, hij. Oh, oud en vertrouwd. Oh, heerlijk dit, zeg. De heerlijke <laughs> Muppets-afkondiging oh, jongens. Heerlijk weekend weer. Hè? Het weekend zit er alweer bijna op. Ja, het dat is, alweer bijna zover. Het is alweer bijna maandag. Ja, ik heb er nu al geen zin in. Nee, maar ja, ach, hè, het moet maar. Ja, nou ja het, is, het is wat het is inderdaad. Dus ja, volgende week hopen we in ieder geval Tim en uh, Quinten natuurlijk ook weer te verwelkomen. Dat zal denk ik wel goed komen. We zullen ze wel appen van tevoren weer. We zullen het gewoon elke week doen. Jongens, vergeet het niet. Euro Breakdown, zaterdag, 7 uur, half 7 aanwezig. Hè? Ja, wacht eh. even. En we gaan uitlopen, dus maakt niet uit.